Of Poetin ooit echt voor de rechter komt, dat lijkt onwaarschijnlijk. Rusland erkent het internationaal strafhof niet. Ze hebben al gezegd dat ze niet gaan meewerken. Het spoorbedrijf van Griekenland heeft grote fouten gemaakt. Blijkt uit een onderzoek naar de oorzaak van het treinongeluk van een maand geleden. Het personeel dat die nacht werkte was slecht getraind. En de stationschef zette een wissel verkeerd. Zijn opleiding was onvolledig en ontoereikend, zegt de toezichthouder nu. En spoormedewerkers die dezelfde cursus hebben gehad... mogen nu niet meer aan het werk in eh, cruciale posities. Door de fouten knalden twee treinen op elkaar. 57 mensen overleefden dat niet. Bijna alle Nederlanders hebben minder seks. Vooral jongeren tussen de 16 en 25 doen het een stukje minder. En volgens experts te maken met prestatiedruk. Dat snappen deze jongeren op straat wel. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ook nu met die de shows als uh, Island en zo, dat soort dingen. Ja, ik kan me wel voorstellen dat je, dat je er goed uit wil zien. En dat als je naar bed wil gaan met iemand, dat je er dan onzeker over dan zijn Ja, Ja, wel. Ja, klopt. Ja, heel veel websites <laughs> voor volwassenen inderdaad. Ja, dan, eh, dan, zie je heel wat anders wat eigenlijk dus niet in de slaapkamer gebeurt. Mensen van 75 jaar en ouder hebben juist vaker seks. En fijne nationale pannenkoekendag. In Overijssel bakten kids van de basisschool pannenkoeken voor ouderen in een woonzorgtehuis. Is die lekker? Ja, kunst. Ja hoor. Goed gebakken. Ja, ja is goed gebakken. Ja. Heerlijk. Ja. Nou. Wat maakt deze dag nou zo bijzonder? Nou, gezellig hè. Aan de kinderen erbij. Al, al, dat maakt je ook niet, niet elke dag mee hè. Nee. Nee. Ja, vol, hè? Ja, niet praten met je mond vol, hè? Nederlanders eten gemiddeld drie of vier pannenkoeken per keer. 80% van de Nederlanders eet het liefst een pannenkoek met stroop.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 Er zijn twee rijstroken dicht richting Den Haag. Vanaf Slotermeer is de vertraging nu 10 minuten. Verder ook een behoorlijk file op de N201 Hilversum uit Horen tussen Nederhorst en Berg en Loenersloot. De vertraging is daar ongeveer een kwartier.